Lot Lewin met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar de aanwezige explosieven in een woning in Haarlem. Vanochtend werd een verwarde man aangehouden. Die had gezegd dat er explosieven lagen in zijn huis. Uit voorzorg zijn twee straten afgezet en zijn tien woningen ontruimd. Ook een nabijgelegen supermarkt is gesloten. De prijzen voor goederen en diensten, zoals verzekeringen en energie, zijn in vijf jaar tijd niet zo hard gestegen als afgelopen maand. Het CBS meldt dat de consumentenprijzen in juli met 2,1% stegen, vergeleken met 1,7% de maand ervoor. Vooral de huren gingen vorige maand flink omhoog. De consumentenprijzen zijn een belangrijke indicatie voor de inflatie. De Europese Centrale Bank probeert die al jaren omhoog te krijgen. De grote brand bij het coatingbedrijf in Venlo is onder controle. De brand brak vannacht rond half drie uit. De vlammen bereikten ook zuurbaden, waarmee het bedrijf materialen schoonmaakt. In de directe omgeving is een lichte hoeveelheid zwaveldioxide gemeten. Mensen wordt geadviseerd om uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Omdat het pand in Venlo grenst aan de Maas, is uit voorzorg het scheepvaartverkeer stilgelegd. De organisatie van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio pleit voor invoering van de zomertijd tijdens de Spelen. Dat zou nodig zijn vanwege de hitte in de zomermaanden in de Japanse hoofdstad. De atleten kunnen daarvan veel last krijgen. Het organisatiecomité heeft er al over gesproken met premier Abe... en die zou serieus overwegen om in juli en augustus de klok twee uur vooruit te zetten... waardoor op koelere momenten van de dag gesport kan worden. Japan is een van de weinige landen die nooit de zomertijd heeft ingevoerd. Het weer, vanochtend veel zon, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt erg warm met temperaturen tussen de 30 en 37 graden. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de kans op flinke onweersbuien toe. morgen eerst nog kans op een lokale bui.